Suzanne Vries met het NOS Journaal. Een aantal prominente BBB'ers is het niet eens met de keuze voor Henk Vermeer als nieuwe partijleider. Vrijdag maakte de partij bekend dat hij de opvolger wordt van Caroline van der Plas. De partijprominente schrijven in een brief aan het bestuur... dat ze willen dat er ook naar Mona Keizer wordt gekeken. Zij kreeg veel voorkeurstemmen bij de verkiezingen. 75 BOA's van de NS in Rotterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch... krijgen vanaf vandaag wapenstoktraining. Vanaf eind april mogen ze die stok dan echt meenemen tijdens hun dienst. Het gaat om een proef van een jaar. Aanleiding is dat er steeds meer incidenten in en rond treinen zijn. Nederlanders in een aantal Mexicaanse deelstaten moeten binnenblijven. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren werd de leider van het beruchte Jalisco-kartel gedood. En als eh, reactie daarop stak het kartel auto's en benzinestations in brand. Ook wegen werden geblokkeerd. De autoriteiten in Mexico zeggen dat mensen vanwege het geweld binnen moeten blijven. Vandaag wordt het nieuwe kabinet beëdigd. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA... dat geleid gaat worden door Rob Jetten... gaat daarvoor naar Paleis Huis ten Bosch. Traditiegetrouw gaat de nieuwe ministersploeg na de beëdiging op de foto op het bordes. En daarna reizen de nieuwe kabinetsleden naar hun ministerie... waar de portefeuilleoverdracht is met hun voorganger. Ze krijgen daar ook een introductiedossier om ze wegwijs te maken. Het is de derde keer in iets meer dan vier jaar tijd dat er een nieuw kabinet is. De beëdiging is vanochtend vanaf tien voor tien te volgen bij de NOS bij de belangrijkste Britse filmprijzen is One Battle After Another uitgeroepen tot beste film. De actietriller won ook in vijf andere categorieën. Beste actrice werd Jessie Buckley voor haar rol in Hamnet. De prijs voor beste acteur was voor Robert Aramayo uit de film I Swear. Het weer. Vandaag wordt het wisselvallig. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 11 graden.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 love. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 75 boa's van de NS in Rotterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch... krijgen vanaf vandaag wapenstoktraining. Vanaf eind april mogen ze die stok dan echt meenemen tijdens hun dienst. Het gaat om een proef van een jaar. In de winkelband in Amsterdam-Zuid heeft vannacht brand gewoed. Het ontstond mogelijk na een explosie. De brand sloeg over naar een bovengelegen woning. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht na het inademen van rook. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA, onder leiding van Rob Jette, wordt vandaag beëdigd door de koning. Daarna gaan ze traditiegetrouw op de foto op het bordes van Paleishuis ten Bosch. Het weer, vandaag wordt het wisselvallig, er staat een stevige wind en het wordt zo'n 11 graden.